Maarten met het NWS-journaal. Er gaan nog te weinig kinderen naar een school die goed bij ze past. Dat vindt de onderwijsraad. Er is niet in elke regio een school te vinden die zich heeft gespecialiseerd in passende begeleiding. Scholen moeten er sinds twee jaar voor zorgen dat ze alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, goed onderwijs kunnen geven. Ze moeten regionaal afspraken maken over wie welke kinderen opneemt en waarin een school zich specialiseert. Dat gebeurt nog veel te weinig, zegt de onderwijsraad. In brood zit nog altijd te veel zout, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Bij het supermarktbrood gaat het goed, maar de bakkerijketens blijven achter. Daar zijn vooral de ambachtelijke broden te zout. De bakkerijen Vlaams Broodhuis en Van Menno spannen de kroon. Alle onderzochte broden van deze ketens zijn te zout. De zoutste broden uit de test bevatten 0,8 gram zout per snee. Bij een grote brand in een hotel in de Pakistanse stad Karachi zijn tenminste elf mensen omgekomen. De brand ontstond op de zesde verdieping en was volgens de burgemeester na vier uur onder controle. Reddingswerkers wisten met een kraan zeker 100 mensen uit het brandende hotel te redden. Volgens het lokale ziekenhuis worden zo'n 70 mensen behandeld voor het inademen van rook, van wie 30 in kritieke toestand verkeren. De Amerikaanse overheid geeft geen vergunning voor de aanleg van een oliepijpleiding door het Standing Rock Reservaat in de Amerikaanse staat North Dakota. Indianen en milieuactivisten hebben maanden tegen de aanleg geprotesteerd. De demonstranten vinden de pijpleiding een bedreiging voor hun waterbronnen. Er wordt een andere route gezocht voor het laatste stuk van de leiding... die olie van North Dakota naar de zuidelijke gelegen staat Illinois moet brengen. En het weer. Vandaag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Alleen in het noorden kan het nog wat mistig zijn. Het blijft wel koud met maxima tussen de 0 en 4 graden. Vanavond vriest het weer flink tot min 8 in het noordoosten. Later in de week wordt het zachter, maar ook wisselvalliger. Tot zover. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 17 kilometer na een ongeluk, vertraging ruim een uur. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A7 horen richting Zaandam bij Purmerend Noord 4 kilometer.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 y'all groove So matter of fact, I think you better call Tyrone. Call and tell him, come on, help you come get on, your shit. On, come on. You need to call Tyrone. Call him. And tell him I said.